4 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Duitse politieeenheid wordt opgeheven omdat leden elkaar racistische appjes stuurden. Het gaat om een politieteam in Frankfurt. Liep al een onderzoek naar één agent van het team vanwege kinderporno. En onderzoekers ontdekten per toeval de racistische appgroep, vertelt correspondent Judith van der Hulsbeek. In dat onderzoek zijn ze ook op deze chatgroep gestoten... waarin dus wel twintig mannen van die speciale eenheid zaten. En, en daarin ja, deelden die mannen vooral na berichten over vluchtelingen... maar ook eh, plaatjes van nazi-symbolen en andere verboden rechtsextremistische organisaties. In de chatgroep zaten ook leidinggevenden en daarom is het hele team per direct ontslagen. In Oostenrijk wordt al anderhalve week een Nederlandse jongen van 19 vermist. Rida uit Zeist ging alleen de bergen in om een wandeling te maken, maar kwam daarna niet meer terug politie in Oostenrijk heeft met brandweermensen, de reddingsbrigade, waterpolitie en met helikopters gezocht, maar dus niks gevonden. Het ding al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel. Giorgino Wijnaldum gaat naar Paris Saint-Germain. De afgelopen jaren speelde de oranje captain bij Liverpool, maar zijn contract liep af en hij wilde wel weer eens iets anders. Het leek trouwens Barcelona te worden, maar nu wordt het dus toch Parijs. Hij tekent voor drie jaar. De 160 militairen die maandenlang bijsprongen op de coronaafdeling van een ziekenhuis in Utrecht... hebben vandaag hun laatste werkdag daar. Ze hielpen onder meer met de verpleging en het neerzetten van medische apparatuur. Deze verpleegkundige was blij dat de militairen er waren. Het was wel even wennen, maar het ging eigenlijk heel snel ehm, eh, ging dat heel goed. Eh, het zijn echt wel het zijn mensen die echt op een soort van missie worden gestuurd. Dus ze komen echt heel duidelijk met een opdracht. Eh, en ze gingen gelijk volop aan de slag. Inwerken was ook eigenlijk amper nodig. Dus we waren eigenlijk heel snel een heel goed team. Door de daling van het aantal coronapatiënten op de IC is de hulp van Defensie niet langer nodig. Het weer, mix van zon en een paar stapelwolken. Het is 21 tot 28 graden. Morgen wordt het maximaal 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat 30 kilometer file in Noord-Holland. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en Blarikum is de vertraging 10 minuten. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen een kwartier oponthoud. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10. Komt omdat daar een tunnelbuis dicht is omdat er een oliespoor ligt.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 in een appartementcomplex boven een kinderdagverblijf. Dat is volgens het OM nu pas bekendgemaakt, omdat het onderzoek nog liep. Giorgino Wijnaldum vertrekt definitief naar Paris Saint-Germain. De aanvoerder van Oranje tekent een contract voor drie seizoenen. Hij speelde de afgelopen jaren bij Liverpool. En topdrukte bij tientallen vestigingen van McDonald's in Indonesië... vanwege de naam van een menu. Dat is vernoemd naar een populaire K-pop boyband, BTS. Zoveel mensen bestelden het menu dat het te druk werd met bezorgers in de winkels. Het weer, veel zon, ook wat stapelwolken, 21 tot 28 graden.